NOS Nieuws van 9 uur. Mark Visser met het Journaal. In New York gaan vandaag de luchthavens Newark en JFK weer open... en dan is er weer beperkt vliegverkeer mogelijk. De vliegvelden gingen maandag dicht vanwege de orkaan Sandy... die over het oosten van de VS trok. Derde luchthaven, LaGuardia, blijft voorlopig gesloten. Dodental door de orkaan is opgelopen naar 40 tot 50. De beelden van de rellen in Haren in het tv-programma Opsporing Verzocht... hebben gisteravond 35 tips van het publiek opgeleverd. Zeven verdachten zijn herkend. Vorige week werden de gezichten van de verdachten in de uitzending nog onherkenbaar gemaakt. Omdat 19 van hen zich afgelopen week niet vrijwillig hebben gemeld... werden ze nu duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. PvdA-leden zijn in Utrecht bijeen geweest om te praten over het regeerakkoord. Daar gaven PvdA-leider Samsom en partijvoorzitter Spekman tekst en uitleg. De bijeenkomst leverde weinig ronduit kritische geluiden op. Wel waren er vragen over de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking en het verkorten van het WW-duur. Zaterdag stemmen de leden over het akkoord op het PvdA-congres in Den Bosch. Advocaat Bram Moskovic ziet het hoge beroep tegen zijn levenslange schorsing met vertrouwen tegemoet. Dat zei hij bij Pauw en Witteman. Moskovic werd gisteren voor het leven uit zijn beroep gezet door de Raad van Discipline. Gisteravond zei hij dat hij niet verwacht dat het zover komt. Moscovici zou onder meer contante betalingen niet hebben gemeld en de belangen van cliënten hebben verwaarloosd. De A27 van Utrecht naar Breda is tussen Lexmond en Noorderloos afgesloten vanwege een ongeluk. Een vrachtwagen, een auto en een busje reden op elkaar. Twee inzittenden van de auto zijn via het dak naar buiten gehaald. De bestuurders van de vrachtwagen en het busje zijn ongedeerd. Door het ongeluk bij Meerkerk staan er in beide richtingen op de A27 lange files. Het weer vanochtend nog veel bewolking. Vanmiddag zonnig en droog bij 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch... en op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens.